Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het afgelopen jaar zijn er veel meer verkeersdoden gevallen dan het jaar daarvoor. Volgens het CBS zijn het er 737. Dat waren er 155 meer dan een jaar eerder. Het ging vooral mis bij oudere fietsers. Deze verkeerspsycholoog ziet ons gedrag veranderen. Op verschillende vlakken zien we dat de mentaliteit in het verkeer ontzettend achteruit gaat. En dat mensen veel minder anderen de ruimte geven, letterlijk en figuurlijk. En dat mensen heel erg individualistisch bezig zijn in het verkeer. En dat we korte lontjes zijn. En dat zien we ook eh, toenemen op alle vlakken. Gemiddeld moeten ruim 200 mensen per dag naar de spoedeisende hulp na een verkeersongeluk. De publieke gezondheidszorg, dat is het gedeelte van de zorg dat onder meer door de GGD wordt uitgevoerd, is zwak en te kwetsbaar, blijkt uit een rapport over de gezondheid. Volgens experts wordt er schokkend weinig geïnvesteerd in de 25 GGD's. Die houden zich bezig met onder meer vaccinaties en de jeugdgezondheidszorg. Een asielzoekerscentrum in Budel moet volgens een hoop inwoners daar weg. Er waren steekpartijen en er werd gevochten. Dat zorgde ervoor dat sommige mensen uit het dorp zich niet veilig voelden op straat. Deze inwoner wil dat er gauw wat aan gedaan wordt. De gemeente moet dit heel serieus pakken. En vooral ook de staatssecretaris zegt een oproep aan de heer Van den Burg. Neem dit geluid nou eindelijk een keer serieus. Hou hier in ieder geval rekening mee. Accepteer dat alsjeblieft. De gemeente gaat vergaderen over de wensen van de inwoners. En het is niet de grootste hobby van veel Nederlanders, naar de tandarts gaan. Daar komt nog bij dat tandzorg steeds duurder wordt en mensen daardoor hun bezoekje uitstellen. Mensen en kinderen lopen daardoor soms lange tijd rond met pijn aan hun tanden... Deze tanders het Voorburg bij Den Haag wil daar wat aan doen... en behandelt tijdens de ramadan mensen gratis. Bij Fabian eh, gaan we ook even een paar tandjes weer eh, mooi maken. De voortanden, dan kan hij eindelijk weer eh, mooi lachen en vrolijk zijn... en zelfverzekerd weer zijn. eigenlijk over heel Nederland komen mensen. Mensen zoals bijvoorbeeld Drenthe, Zutphen heb ik ook mensen gehad. Die reizen gewoon twee uur om helemaal naar Voorburg te komen. Ook dak- en thuislozen behandelt de tandarts maar die gratis. Hij is trouwens al wel helemaal volgeboekt. Het weer nog vanochtend veel grijs, maar ook af en toe zon, vooral in het noorden.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 Het CBS meldt er 737. Vooral oudere fietsers kwamen vaker om bij verkeersongelukken. De publieke gezondheidszorg in Nederland is zwak en kwetsbaar. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... wordt er schokkend weinig geïnvesteerd in de 25 GGD's. Die hebben volgens de Raad veel te weinig geld en personeel. De VS heeft bezorgd gereageerd op uitlatingen van de Braziliaanse president Lula. Die zei zaterdag dat het Westen de oorlog in Oekraïne heeft aangemoedigd door wapens te leveren. De VS noemt dat het napraten van Russische en Chinese propaganda. Het weer. Vanuit het oosten raakt het bewolkt. Maar ook is er af en toe zon, vooral in het noorden. De temperatuur loopt vandaag op naar 12 tot 14 graden. Somehow is priceless. I gotta be out of my mind not to try this.